Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Velden in Noord-Limburg heeft een... Hij had zich gisteravond binnen opgesloten... en voor de zekerheid moesten bewoners van acht huizen in de buurt hun huis uit. Ze werden opgevangen in een sporthal. Het duurde tot na middernacht voor een arrestatieteam van de politie hem kon aanhouden. Waarom de man in Velden zijn huis dreigde op te blazen... en of er ook echt explosieven waren, is onbekend. De Rotterdamse hoofdofficier van Justitie van Nimwegen keert niet terug in zijn functie. NRC meldt op basis van bronnen binnen het Openbaar Ministerie... dat er niet meer wordt gewacht op de uitkomst van een integriteitsonderzoek. Er wordt volgens de krant al gezocht naar een opvolger. Van Nimwegen werd in mei van dit jaar met buitengewoon verlof gestuurd... na berichtgeving over integriteitsschendingen. Hij zou hebben verzwegen dat hij een liefdesrelatie had met hoofdofficier Bloos. Ook zou hij ten onrechte dienstreizen hebben gemaakt... en Van Nimwegen zou zonder aanbesteding het softwarebedrijf van zijn zwager en zus hebben ingehuurd. Het autobedrijf dat de ingestorte brug in Genua beheert, Autostrade, wist al in februari dat de brug niet veilig was. Volgens het Italiaans, Italiaanse tijdschrift L'Espresso stuurde het bedrijf daarover een brief naar het ministerie van Infrastructuur. Vlak na de ramp, twee weken geleden, zei de topman van Autostrade nog dat er geen aanwijzingen waren dat de brug slecht was. Het is niet bekend wie de brief heeft gelezen, omdat die aan een afdeling was gericht en niet aan een persoon. Bij de ramp in Genua kwamen zeker 43 mensen om het leven. Een dag na Ajax heeft ook PSV zich geplaatst voor de groepsfase van de Champions League... dankzij een ruime overwinning op het Wit-Russische Bate Borisov. Thuis in Eindhoven werd het 3-0 door doelpunten van Bergwijn, De Jong en Lozano. Het weer, vannacht nog enkele buien, temperatuur daalt naar 14 graden. Overdag nu en dan zon, vooral in het oosten en noordoosten een enkele bui.